Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten moeten rekening houden met mogelijk wat minder stages. Dat komt door personeelstekorten waar veel bedrijven en organisaties last van hebben. Dat zegt de Onderwijsraad. Daardoor hebben niet alle stageadressen genoeg mensen om stagiaires te begeleiden. De problemen zijn op dit moment het grootste in de zorg. Eh, en eh, we, we, zien het ook voor, eh, bijvoorbeeld voor hoger onderwijsstudenten in de zakelijke dienstverlening. Maar ook op andere plekken zullen de tekorten verder toenemen... en dus zijn er andere oplossingen nodig om studenten praktijkervaring op te laten doen. De Onderwijsraad denkt erover meer aan studenten in groepen stage te laten lopen. Want dat is heel erg belangrijk om juist in de toekomst die goede vakmensen... en die eh, professionals te kunnen blijven opleiden... omdat ze nodig zijn op de arbeidsmarkt. Bij een groot ongeluk met een Flixbus gisteren in Duitsland zijn niet vijf, maar vier mensen overleden. De Duitse politie stelt het bij. Ze hadden per ongeluk iemand meegeteld die in kritieke toestand naar het ziekenhuis was gebracht. Het ongeluk gebeurde op de snelweg van Berlijn naar het zuiden van Duitsland. De bus kwam op zijn kant terecht en meer dan twintig mensen raakten gewond. De minister van de deelstaat waar het gebeurde is erg geschrokken. Ik darf voor de sächsische staatsregering, allen opvang en Hinterbliebenen unser tiefes Beileid uitspreken. Het is een tragische Woche, die Osterwoche und ein solcher Unfall, ähm, Dat äh, berührt. Het is nog onduidelijk hoe het Flixbus-ongeluk kon gebeuren. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Jerry Baudet wordt op het matje geroepen door de voorzitter van de Tweede Kamer. Tijdens een debat kreeg de leider van FVD het aan de stok met Jesse Klaver van PvdA GroenLinks. Het ging onder meer over mogelijke banden met Rusland en dat was gevoelig. Ik voel me in mijn eer aangetast door de beschuldiging. Daarom ben ik boos in elk ander situatie zou iemand je op je bek slaan... als je zoiets van mij denkt. Toen de microfoons uit waren, zei hij nog een keer tegen Klaver dat hij hem zou slaan. Baudet moet vanochtend op gesprek komen. En Ajax ligt uit de Champions League. Het was te verwachten na 3-0 verlies vorige week. Gisteren werd het 1-1 tegen Chelsea. En dus gaat die ploeg door naar de halve finale. Het weer nog een wisselend dagje met af en toe zon... maar er trekken ook pittige buien over het land. Vanmiddag kan daar ook wat hagel of onweer bij zitten.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 Criminelen verhandelen dit soort lijsten met persoonsgegevens... en gebruiken die om op grote schaal oplichtings-e-mails te sturen. GroenLinks, PvdA en NSC willen dat er een korte parlementaire enquête komt... naar misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze willen weten waarom er zo lang niet is ingegrepen. Als het aan de onderwijsraad ligt, gaan studenten van mbo's minder vaak op stage. Veel bedrijven hebben niet genoeg mensen om stagiairs goed genoeg te begeleiden. Het weer. Er trekt een gebied met wolken en wat regen over. Vanmiddag komt de zon weer tevoorschijn, maar het blijft hier en daar nat.